Snowden onthulde onlangs het Amerikaanse spionageprogramma PRISM... waarmee inlichtingendiensten op grote schaal telefoon- en internetverkeer afluisteren. De voormalige CIA-medewerker maakte PRISM openbaar via de Britse krant The Guardian. Daarna vluchtte hij naar Hongkong. Nadat zijn naam bekend was geworden verliet Snowden zijn hotel. Het is niet bekend waar hij nu is. Volgens het Witte Huis zou Hongkong de relatie met de VS compliceren als Snowden niet binnen afzienbare tijd zou worden uitgeleverd. Sommige politici in Hongkong hebben hun steun uitgesproken voor de klokkenluider. Het tweejaarlijkse evenement Kerkennacht heeft dit weekend zo'n 150.000 mensen getrokken. In 60 gemeenten openden zo'n 600 kerken en gebedshuizen van diverse geloofsrichtingen hun deuren voor belangstellenden. Een aantal kerken verrasten de bezoekers met bijzondere gasten. Zo kregen bezoekers van de Domkerk in Utrecht een preek van zangeres Karen Bloemen. En werden ze in de Rotterdamse Laurenskerk toegesproken door burgemeester Ahmed Abu Taleb. Amerikaanse president Obama presenteert dinsdag zijn plannen voor de aanpak van de klimaatverandering. In een filmpje dat door het Witte Huis op internet is gezet, zegt hij dat de focus zal liggen op het verminderen van de uitstoot van CO2. Ook zegt hij dat er geen wondermiddel bestaat dat de effecten van klimaatverandering kan terugdraaien... maar dat we moeten doen wat we kunnen voor onze kinderen. Afgelopen week zei Obama al dat er wereldwijd stappen moeten worden gezet... om de opwarming van de aarde tot staan te brengen. Eerdere pogingen van de president om maatregelen te nemen tegen klimaatverandering... werden tegengehouden door zijn politieke tegenstanders. Het weer, vanaf zee trekken buien het land in, maar er zijn ook opklaringen. Het koelt af tot 11 of 12 graden. Overdag geregeld buien met kans op onweer en plaatselijk veel regen.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 And too soon to tell. I get weak in the knees as I carry these words with me.